met het NOS-journaal. De storm veroorzaakt in delen van het land schade en overlast. In Vlissingen is de boulevard afgesloten. Daar zijn daken en gevels losgekomen door de harde wind. Bij de hulpdiensten in Zeeland en Zuid-Holland kwamen tientallen schademeldingen binnen. De A12 was bij Oosterbeek een tijdje dicht vanwege bomen op de weg. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten. Door de harde wind gaan ook tientallen carnavalsoptochten niet door... Sommige zijn verplaatst naar morgen of overmorgen. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is opgelopen naar 132. Een paar dagen geleden was nog maar bij drie mensen het virus vastgesteld. Italië staat na China, Zuid-Korea en Japan op de vierde plek van landen met de meeste coronagevallen. In het noorden van Italië worden vanwege de uitbraak een aantal plaatsen met in totaal 50.000 mensen geïsoleerd. Een conducteur van de NS heeft vannacht in de trein van Tilburg naar Rotterdam... via de Intercom een voetballiedje gezongen over Joden. Het lied wordt vaak door Ajax-supporters gezongen. Zij zien het als een soort geuzenlied. De trein zat vol met carnavalsvirus. Niet alle reizigers konden het lied van de conducteur waarderen. Op Twitter werd erover geklaagd. NS noemt de actie volstrekt ongepast en zoekt uit wie er gezongen heeft. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël heeft geen goed woord over... voor het optreden van de medewerkers. Bij een aardbeving op de grens tussen Iran en Turkije zijn aan Turkse kant negen doden gevallen, onder wie drie kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. Er zijn gebouwen ingestort, maar volgens de gouverneur van het gebied zitten er geen mensen meer bekneld. De aardbeving had een kracht van 5,9. In Iran zijn volgens staatsmedia ook mensen gewond geraakt. Hoeveel is niet duidelijk. Het weer. Lokaal veel regen. In het midden en zuiden kans op zware windstoten. In de loop van de middag vanuit het noorden droog bij 8 tot 12 graden.